Emanuela, droom van jou iedere nacht. Jij hebt me helemaal in vervoering gebracht. Toen ik jou zag dansen, ging mijn hart weer keer, Mooie Manuela, nooit vergeet ik je meer. Ik heb haar op een nacht ontmoet. Dat meisje met zigeunerbloed en ravenzwarte haren. Ik zal haar beeld bewaren. Het was in een vreemde havenstad waar ik toen die ontmoeting had. Om mooie Manuela. Oh, wist ik maar waar jij nu zat, mooie Manuela. Droom van jou iedere nacht. Jij hebt me helemaal in vervoering gebracht. Toen ik jou zag dansen, ging mijn hart weer keer, Mooie Manuela nooit vergeet ik je meer. Ze danste in een cabaret en heeft mijn hart in vlam gezet. Ik was gewoon bezeten en zal haar nooit vergeten. Mijn plicht riep mij weer naar mijn schuit. Ik ging bij nacht de haven uit Oh mooie Manuela, ik zie jou als ik mijn ogen sluit. Mooie Manuela, droom van jou iedere nacht. Jij hebt me helemaal in vervoering gebracht. Toen ik jou zag dansen, ging mijn hart weer tekeer. Nooit vergeet ik je meer, nooit vergeet ik je meer.